Dit is Lieselot Thomas met het NOS-short. Gaan is niet bekend. Volgens de politie kwam de helikopter tijdens de landing verkeerd terecht. Hoeveel mensen er in de helikopter zaten is niet duidelijk. De Rijksluchtvaartdienst onderzoekt het ongeluk bij Hilversum. Het OM is niet verplicht om de Belastingdienst actief te informeren over schikkingen met criminelen, schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer op vragen over de deal die staatssecretaris Teven in 2000 als officier van justitie sloot met een crimineel. De Belastingdienst is destijds niet over de deal geïnformeerd, maar volgens het kabinet hoefde dat ook niet. Opstelte benadrukt dat het college van procureurs-generaal met de deal heeft ingestemd. De minister hoefde volgens de toen geldende regels niet te worden geïnformeerd. Later vanmiddag is er een Kamerdebat over de deal. De Tweede Kamer steunt de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan. 30 Nederlanders blijven in ieder geval tot november actief in het Afrikaanse land. De Kamer maakt zich wel zorgen over de veiligheid van de militaire en politieagenten. De Nederlanders zijn niet goed bewapend en dat is gevaarlijk als ze in conflict situaties terechtkomen, zegt de Kamer. Kruidvat en Ethos hebben twee Aziatische vrouwen gediscrimineerd door ze geen babymelkpoeder te verkopen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Vorig jaar was er een tekort in Nederland aan melkpoeder door de grote vraag uit China waar vervuilde babymelk was gevonden. Toen de vrouwen melkpoeder wilden kopen zeiden Kruidvat en Ethos dat dat aan Aziatische mensen niet werd verkocht. Volgens het College voor de Rechten van de Mens mogen winkels klanten niet weigeren omdat die een Aziatisch uiterlijk hebben weer veel zon, in het westen ook wat bewolking.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 En de continuïteit van Muziek Boulevard Live voor vandaag is goed gegarandeerd. Want Hans is in de house. Weten we dat ook weer tenminste. We gaan lekker stevig beginnen met de heren van de Stones. Die kunnen we op Pinkpop gaan bewonderen dit jaar. En daarna de Dire Straits. En wat je gehoord hebt, dat hoef ik je niet te vertellen. Want dat weet je zelf ook wel. Nog veel plezier. denk je dus dat er iets gaat gebeuren. Maar eh, dat is dus niet helemaal het geval, blijkbaar. Daar moeten we even wat aan gaan doen. Eh, we gaan even beginnen met eh, het tweede nummer. Let me leave my We begonnen dit eh, tweede uur met een eh, track van het album Exile on Main Street uit 72. Tumbling Dice van de Rolling Stones. En daarna hoorden we Calling Elvis van het album On Every Street uit 1991. En dat waren natuurlijk de Dire Straits. We gaan weer eens even luisteren naar een B-kantje. En ehm, in heel veel gevallen was het B-kantje gewoon een soort opvulmiddel. Maar in dit geval niet. De A-kant dat was Saved by the Bell. En dan hebben we het al heel gauw over Robin Gibb... Maar de B-kant mocht er echt ook zijn. Mother and Jack. and Jack. kantje dus van Saved by the Bell, Mother and Jack. En dat was Robin Gibb. We gaan naar een eh, band, eh, een Canadese band met een LP, Rhythm of Youth. En die staat op een, eh, een album getiteld Three Minutes of Fame. De zogenaamde One Hit Wonders. Nou, die drie minuten die halen de mannen van Man Without Hats niet.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 In 1963, toen had ehm, eh, Frank Ifield een hit in Engeland... en trouwens niet alleen in Engeland, met The Wayward Wind. Maar zeven jaar daarvoor was er al een Amerikaanse hit voor Cody Grant. cause everywhere I turn seems like everything I see en de Supremes en de Reflections. En die kwamen uit 1967. We gaan naar onze reguliere cliffhit en we zijn aangeland in het jaar 1962. In januari werd uitgebracht het nummer The Young Ones, geschreven door Tapper Bennett. En het haalde de nummer 1 plaats in meerdere landen. En we draaien ook de achterkant, geschreven door Welch, Marvin en Gormley. Peter Gormley, de manager van eh, Cliff in the Shadows. En dat nummer was We Say Yeah. Maar hier is dus eerst The Young Ones... the young ones, darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, cause we may not be the young ones very long. Tomorrow why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this? Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see young dreams should be dreamed together? And a young heart shouldn't be afraid. And someday when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this need you and you need me. Oh, my darling, can't you see young dreams should be dreams together? And young hearts shouldn't be afraid. And some day, while the years have flown, the young ones of our own. Mommy says no, Daddy says no answers no, but they all gotta go. Cause we say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah. yeah. If we didn't go ahead, if we thought of all they said, might as well give up, man. We might as well be dead. Oh, we say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah. baby, singing our song. Oh, ones they taught us, they're all dead and gone. But we say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah. yeah. We'll aim for the sky. I keep on shooting high. Forget about those problems, baby. Don't just sit and sigh. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah we say yes. En de Bacon, kant The Young Ones en We Say Yeah. En de goede muziek, die houdt gewoon niet op. it that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange. just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been late so low in such a mysterious way. In the course of a lifetime run. Een heerlijk nummer van zijn allereerste soloalbum Paul Simon and the Mother and Child Reunion uit 1972. Elf jaar later was deze dame eh, eh, aan de top van de hitparades met dit nummer... 1983. Een, eh, niet de eerste en niet de enige hit, maar wel de grootste voor Pat Benatar. Love is a Battlefield. 25 jaar eerder, in 1958, klonken zangeressen iets anders. go to the verschil tussen Love is a Battlefield en Carolina Moon van Connie Francis uit 1958. We gaan weer even genieten van een Nederlands product uit 1968 van eh, Haagse bodem. Nou, eigenlijk eh, was het eh, meer een andere plaats, maar daar komen we zo meteen wel achter. Ehm, in ieder geval zijn het de Sandy Coast en I See Your Face Again. takes a little happiness and some love. I think I can see it now. Now let me paint the picture. It's 12 o'clock and the curtains are drawn. The counting sheep down in Orchard Road. You're hanging on. should We al gekend natuurlijk. Leo Sayer, Orchard Road uit 1983. Eh, we hadden het in het eerste uur al even over The Who. Want eh, we draaiden een nummer van die Ivy League. En die waren core bij I Can't Explain. Maar nu zijn The Who hier eh, helemaal zelf met Pictures of Lily. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. got so sick of having sleepless nights I went and told my dad He said, son, now here's some little something And stuck them on my wall And now my nights seem quite so lonely In fact, I, I don't feel bad at all I don't pictures of Lily. zijn alweer toe aan de laatste plaat van eh, deze matchbox nummer 18. Op 13 eh, maart 19, 19, 2014 of 2014, wat jij wil. Het is eh, een nummer van de allereerste solo LP van Ringo Starr. En dat nummer heet Sentimental Journey. En zo heet ook de CD, zie ik nu even gauw. <laughs> Alsof ik dat niet wist natuurlijk. 1970, ehm, het debuutalbum en daar draaien we dit nummer van. Laatste nummer in deze Matchbox. Gonna take a sentimental journey Gonna say my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all. sentimental time. Ringo Starr ontkomt er niet aan. Als Les Paul en Mary Ford het in hun hoofd hebben, dan gaat het ook gebeuren. Afscheid van Matchbox nummer 18. Uh, eh, zometeen tussen 4 en 6 Hans natuurlijk. En vanavond tussen 8 en 10 Jaap met Alternative FM. En hij heeft een gasten Arienne Abbestee. Veel plezier met allemaal programma's. Allemaal live op ZFM.